1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Gazastrook zijn belangrijke kabels geraakt... die de Palestijnen van elektriciteit voorzien. Volgens Israël komt dat door Palestijnse raketten. Waar Israël wel de verantwoordelijkheid voor neemt... is het bombarderen van een gebouw waar internationale media in Gaza kantoor hielden. Van veel kanten is geschokt gereageerd op het bombarderen van het flatgebouw. Onder meer Turkije heeft een veroordeling uitgesproken. In verschillende Europese landen is gedemonstreerd tegen de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. In Nederland was dat op het Malieveld in Den Haag. Ook in Maastricht was er een protest. Een stuk drukker was het bij een solidariteitsbetoging voor Palestijnen in Brussel. Daar waren zo'n 3000 mensen. In Berlijn waren nog meer mensen op de been. En Frankrijk had demonstraties verboden in verband met de coronamaatregelen. In Frankrijk hebben 20 miljoen inwoners hun eerste vaccinatie tegen corona gekregen. Bijna een derde van de bevolking. Inmiddels uh, inwoners van 18 jaar en ouder die mogen sinds begin deze maand zich ook aanmelden. Ze komen in aanmerking zodra er ergens vaccins over zijn of als 50-plussers niet komen opdagen. En dat leidde tot een stormloop bij de vaccinatiecentra. En een Nederlander heeft een race in de prestigieuze IndyCar-series gewonnen. De 20-jarige Rinus van Kalmthout was de snelste in de Grand Prix in Indianapolis. De laatste keer dat de Nederlander een race in de IndyCar-series won was in 1998. Arie Luijendijk was toen de beste in Las Vegas. Hij won ook twee keer de beroemde Indy 500 in Indianapolis. Van Kanthout was vorig, eh, vorig jaar nieuw in het Amerikaanse racecircuit. De coureur uit Hoofddorp kreeg al snel de bijnaam VK vanwege zijn achternaam. Het weer. Vannacht blijft een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag in de loop van de dag weer buien. De zwaarste die vallen in het binnenland. En tussendoor breekt af en toe de zon door.